uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. zijn veiligheidstroepen opgedragen om direct een einde te maken aan het geweld op de westelijke Jordaanoever. Dat melden Israëlische media. Het zou voor het eerst zijn sinds de ongeregeldheden vorige week uitbraken dat Abbas iets van zich laat horen. De moord op een Israëlisch echtpaar op de Westoever afgelopen donderdag was de aanzet tot een reeks van protesten, rellen en schietpartijen tussen Palestijnse demonstranten en het Israëlische leger in Jeruzalem en op de Westoever. Gisteren nog werd een 13-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische kogel. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Zaalveld is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niks gezegd over de oorzaak van de brand. Volgens Duitse media is de slachtoffer een jonge man uit Eritrea. De Amerikaanse president Obama gaat vrijdag naar Roseburg in de Amerikaanse staat Oregon. Daar zal hij praten met nabestaanden van de schietpartij van afgelopen donderdag. Een man van 26 schoot toen negen mensen dood. Hij kwam zelf ook om het leven. Kort na de schietpartij pleitte Obama voor een strengere wapenwetgeving. Het was de vijftiende keer dat de president zijn medeleven moest betuigen na een groot schietincident. Bij eerdere gevallen pleitte hij ook al voor strengere wetten. In Hoek van Holland heeft een bewoner bij zijn verhuizing ruim 100 explosieven in de kelder ontdekt. De man woonde daar jarenlang boven zonder iets door te hebben. De explosieven waren voor een deel verpakt in roestige koffers. Waar de gevaarlijke voorraad vandaan komt is nog niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft alle bommen meegenomen en een aantal in de duinen tot ontploffing gebracht. Het weer, er trekt regen over het land en het koelt af tot 12 graden. In de ochtend wordt het droger en is er van tijd tot tijd zon.